jy is veronderstel om op te staan. werk niet. Ik wil niet. Ik wil niet, werk niet. Ik wil niet. Ik wil niet, werk niet. Jij is voor mijn stel op te staan. Ik wil. Jij is voor mijn stel op te staan. Jij is voor eigenlijk wel mee. Nog een tikje schuimen in handen Nog een tikje schuimen in handen Nog een dikkie schuimen you know before Noch ein Biggie Sack, hab ich so baby You know Ball me. Swirl cùng nhiều khả năng đi back me. Ekbal, nee. Zo kom je op de brand, die waren de armen. Ekbal, nee. Zo kom je op de brand, man. waren de armen. Ekbal, nee. Zo kom je op de brand, man. waren de armen. Gebikkie slaapt, gebikkie slijmer. Ik wil niet aan de nog een bikkie slaapt, nog een bikkie slijmer. Ik wil niet aan de nog een bikkie slaapt, nog een bikkie slijmer. Ik wil niet aan de jy is veronderstel om op te staan. O, oh, griet.